Mark Visser met het NOS-journaal. Als de gemeenten voor worden voor jeugdhulp... krijgen niet alle kinderen de benodigde zorg... waarschuwt kinderombudsman Dullaert. Hij vreest voor een jeugdhulpvacuüm. Nu duidelijk is dat gemeenten op 1 januari nog niet klaar zijn... om die zorgtaken van het Rijk over te nemen. Dullaert verwijst naar het rapport van de commissie Geluk... die de overheveling van jeugdzorgtaken in de gaten houdt. De commissie heeft het over forse risico's... omdat veel gemeenten op 1 januari niet aan de minimumeisen voor de jeugdzorg kunnen voldoen. PVV-kamerlid Biertema en D66-fractieleider Pechtold hebben het in een kamerdebat met elkaar aan een stok gekregen. In het debat over de Europese Unie zei Biertema dat hij in de commissie Europese Zaken met heel veel vrienden van ISIS en Hamas aan tafel zat. Pechtold daagde hem uit om namen te noemen en daarop nam Beertema de uitspraak over ISIS terug. Ook kwamen ze in aanvaring over de mogelijke samenwerking tussen de PVV en een Poolse partij die tegen vrouwenkiesrecht is. Vanwege de twistgesprekken werd het debat enige tijd geschorst. Reisbrancheorganisatie ANVR heeft de reisorganisatie Travelbird op de zwarte lijst gezet. Daarop staan organisaties die niet of onvoldoende kunnen aantonen dat ze financieel garant staan als een bedrijf failliet gaat. Als Travelbird nu failliet gaat hebben klanten niet de garantie dat ze geld terugkrijgen of uit het buitenland worden teruggehaald, zegt de ANVR. Travelbird is een snel groeiende reisorganisatie die alleen op internet actief is. Het meest gebruikte garantiefonds is de SGR, maar bedrijven mogen ook andere garantieregelingen treffen. In een parool zegt de directeur van Travelbird dat het bedrijf al een aanvraag heeft gedaan bij de SGR, maar dat de afronding lang duurt. Het weer bewolkt in enkele bui, mogelijk wat zon en 16 tot 20 graden. Ook morgen bewolkt, geleidelijk meer zon en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is een Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A10 West voor de Continental 2 kilometer, richting Den Haag.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 De eerste zeven platen hebben allemaal te maken met een dag in de week. Van maandag tot en met zondag. We beginnen met de maandag met Blue Monday van Vince Domino. En de dinsdag wordt vertolkt door Cat Stevens, Tuesday's Dead. Nog een hele fijn uur. En de continuïteit van ZFM Muziek Boulevard Live is gecontinueerd. Want Hans is in de studio. I wouldn't make another demand all my life. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Ooh, don't tomorrow, Tuesday's a day. Yeah. my name. All in all, it's all the same. Everybody plays a different game. is Dead voor het geweldige album Teaser and Firecat. Cat Stevens. Zijn we toe aan de woensdag. En eh, daarvan vond ik een nummer gezongen en geschreven door Paul Simon en Art Garfunkel. Het is ook de titel van hun eerste album, Wednesday Morning 3 a.m. lies here beside me, asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breast gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I. gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away. Simon en Garfunkel in Wednesday morning 3 a.m. En van eh, woensdag rond 3 uur in de morgen gaan we naar donderdagavond naar een uh, Nederlandse bluesgroep. De beste bluesgroep uit Nederland ooit. Geschreven door Harry Musquet en Helmich van der Vecht. Hier zijn QB en Blizzards en Thursday Night. but now she's gone gaat het beter, ja. Thursday Night, dit waren uh, eh, QB en de Blizzards. En voor de vrijdag gaan we naar een compositie van Van Morrison... uitgevoerd door Van en zijn groep Them. Hier is Friday's Child. knock Van Morrison en zijn Them en Friday's Child. Zijn we toe aan de zaterdag. Ja, sommige dagen van de week zijn wat populairder om een liedje over te schrijven dan andere dagen. Zo is de donderdag eh, wat mager bedeeld. Je vindt er niet heel erg veel, maar de zaterdag, daar kan je werkelijk een programma mee vullen. Bij wijze van spreken. Hier is ehm, Sam Cooke van het album Ain't That Good News, Another Saturday Night. Another Saturday I've seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. She had a strange resemblance to a cat named sticks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it Another Saturday Night met eh, eh, ehm, ja, Sam Cooke. Tuurlijk. Ik zit te denken aan de volgende plaat die we gaan draaien. De zondag. Want die is van Peter and Gordon. Geschreven door Carter en Lewis. En het heet Sunday for Tea. Sunday for Tea. I'll see you Sunday for tea. And though it's not far away, each hour is a day to me. Lettuce and ham, or maybe crumpets and jam. Oh, baby, it'll be fun having a Sunday tea. And as you pass the sugar bowl to me, I'll see at last your heart and soul will be with me. Sunday could be a special Sunday for me. Together we'll surely find the two of a kind are we. as you pass the sugar bowl to me. I'll see at last your heart and soul will be with me. Sunday 14, I'll see you Sunday 14. Together we'll surely find the two of a kind are we. Sunday for Tea. En dat waren Peter en Gordon. En zo hebben we alle dagen van de week gehad. En wie weet doen we dat nog wel eens een keer. In de nabije toekomst, je weet het nooit. We gaan toe naar onze reguliere cliff hit. En die is uitgebracht in oktober 1965. Een mooie ballad, maar geen heel grote hit. In Nederland al helemaal niet. Wind me up, let me go. I'm just a little tin soldier in your hands. I'm good for nothing but to obey your commands. You never really loved me, I know. So wind me up, let me go. just your plaything till you see someone else, and then you leave me alone on the shelf. But even tin soldiers have hearts, don't you know? So wind me up, let me go. You don't really need me. You've a hundred other toys. And teardrops don't look good in the eyes of soldier boys. So pick me up and hold me one more time. That's just consolation for this heart of mine. Whisper a sweet word to the one who loves you so. Then wind me up, let The Shadows met die Federal Bureau of Investigation, FBI. Gaan we wat zomerse klanken laten horen. Want als je zo naar buiten kijkt, dan is het voor vandaag werkelijk helemaal niks. Het host hier in Zandvoort. Kunnen we niet hebben. Hier zijn eh, Maywood met Rio. was eh, Maywood, geschreven door Alice May. Dan weet je dat ook weer. En ehm, de volgende plaat die komt uit Frankrijk, uit het jaar 1976. Gezongen door Gérard Lenormand. En dat heet La Ballade des gens heureux. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable. qui a planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Dat was hem dus La Ballade de Jean Heureux. En ik zal maar niet zeggen wat Hans Wassenaar daarvan maakt... want dan word je weer helemaal niet vrolijk van. Maar goed, ehm, <laughs> we gaan even iets eh, leuks doen voor Alex en Angelique uit Utrecht. Want die hebben van de week een eh, eerste prijs gewonnen bij het, eh, als ik het goed heb... het Latin dansen. En voor een speciaal een hele mooie Roomba. Dance Away van Roxy Music. toen ik mijn benen nog goed kon bewegen... toen eh, heb ik ook wel eens een roombaatje gedanst. Maar het is, eh, het is een van mijn favoriete dansen. Deze was voor eh, Alex en Angelique. Dance Away, Roxy Music. Met Brian Ferry en Ino nog in de gelederen. Ehm, we gaan nu naar Connie Francis luisteren. Everybody's Somebody's Fool. Connie Francis was dit met Everybody's Somebody's Fool. Gisteren werd er een held van mij, 72 jaar, Paul McCartney. En van zijn album Flamin' Pie gaan we draaien Heaven on a Sunday. Peaceful, like heaven thinking what to do. We've been calling it love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would like Devon on a Monday, cooling my fingers in the bay. We've been learning this song, but it's a long Scheurende gitaar, dat was van Zoon eh, James. Het was Heaven on a Sunday van het album uit 1997. Flaming Pie, Paul McCartney, gisteren 72 geworden. Dat was mooi en we blijven bij mooi. Andy Crawford, One Day I'll Fly Away. Eh, de volgende plaat die staat werkelijk al een paar weken op de playlist... maar het kwam er gewoon niet van. En nu lijkt het alsof ik hem expres heb opgezet vanwege gisteravond. Want de groep komt uit Australië, <laughs> Man at Work... en het nummer heet Down Under. Hebben ze eigenlijk voor de grap gemaakt vanwege de vele Australische gewoontes die ze hebben. Bijvoorbeeld de Vegemite sandwich. Die heb ik zelf mogen proeven in de jaren 80.